Hij wij vervelen ons zo. Hey, is dat Joost Klein? Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Take gravy and baby, let's get it. Kom van dagen, dagen op Reddit. Kom van Rayman's Raving Rabbits. En ophouden had ik fucking veel credits. Ik moest werken bij de boys. Mocht niet ballen met de boys. Maar ze lieten me geen choice. Want ze vonden met de queer. Ben een Friesland met cheer. Drink maar koffie verkeerd. wil zitten bij de voice. Wil niet werken bij de Intertoys. Een andere provincie vind ik minder mooi. Ja, gemeente en bestuurder is een teringzooi. What the fuck? Toen de pizza van Bim Bam Bom. Wij zeggen, oh, wij doen niet aan box. Elf zit er toch, maar fietsen toch. Ik ben een Fries, dit is een Friesland Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Friesland Bob, Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? bro met die pik nou. Retro, iets meer juice op een nou. Tik nou, let's go. die nou. van Friesland kom. Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Friesland Bob, Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op.